nog niet aan het woord is geweest... NSC het ook daarmee eens is... en of het kabinet eh, vandaag al laat doorschemeren... Eh, welke maatregelen ze willen gaan nemen. Ondertussen is het kabinet bezig met een nationale strategie tegen antisemitisme. Vrijdag wordt die gepresenteerd. Een landelijke demonstratie tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs gaat morgen niet door. In Utrecht zouden studenten een protestmars houden door de binnenstad. Onder meer om te protesteren tegen de langstudeerboete. Maar burgemeester Dijksma zegt dat een pro-Palestijnse organisatie de demonstratie wil kapen. Daarom heeft ze organisatoren van de studentendemonstratie geadviseerd om de actie af te blazen. En dat hebben ze gedaan. En dag 1 van een reeks stakingen bij ProRail zit erop. Vanochtend legden treinverkeersleiders in Alkmaar en Amsterdam voor een paar uur het werk neer. Daardoor reden er tot 9 uur geen treinen in een groot deel van de Randstad. Ja, is helemaal leeg. Ja, stak en ik wist niet helemaal vergeten. Het was even omschakelen, maar eh, nou ja, de, door een beetje mee te denken met elkaar als team zijn... dan worden we zo meteen opgehaald op station Alkmaar. Ja, het was even 30 minuten omfietsen, maar... Eh, nou ja, dit is ook goed je dag beginnen. Gewoon lekker opgehaald worden. Normaal ga ik echt nooit met de bus. Dus nu moet ik kijken welke bus ik moet pakken. Of, of er wel een bus gaat überhaupt. Er komen nog meer stakingen bij ProRail aan op andere plekken in het land. Vrijdag is de eerste daarvan. Dan ligt het treinverkeer in Midden-Nederland een paar uur stil. Verkeersleiders in Utrecht en Amersfoort leggen het werk neer. En daar hebben reizigers die naar bijvoorbeeld Schiphol, Rotterdam en Almere willen ook last van. De medewerkers van ProRail staken voor een hoger loon. Het weer. Vanavond kan er wat regen vallen. Dat begint in het noorden. Morgenochtend droogt het weer op. Het blijft wel bewolkt morgen bij een graadje of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in Noord-Holland. De meeste files leveren een minuut of 10 vertraging op. Het is wel iets drukker op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Knopendiemen en Aalsmeer.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 inside.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 try to find my way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 President Aliyev van Azerbeidzjan heeft op de klimaattop hard uitgehaald naar westerse landen. Zo noemde hij de houding van Nederland en Frankrijk neocoloniaal ten opzichte van kleine eilanden. Die eilanden worden hard getroffen door klimaatverandering. Ook vrijdag rekent de NS op veel overlast voor treinreizigers. Dan ligt het treinverkeer in Midden-Nederland stil tussen 6 en 9 uur ochtends. Er is een staking van verkeersleiders. Het weer vanavond vanuit het noorden, kans op regen. Morgen is het bewolkt en dan is het zo'n 11 graden. 你笑。 looking kinda. Whoa. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair. If he always pays the rent and he doesn't get bent about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you, yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you, yeah, I like you. gone by. But he hasn't of you Walking down the street, rocking my beat